uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Meer dan 30 jaar na de Amsterdamse Belmerramp krijgen nabestaanden en andere belangstellenden inzagen in archiefstukken die tot nu toe geheim waren. Vorig jaar diende NSC-Kamerlid Omtzigt een breed gesteunde motie in om de stukken openbaar te maken. Een deel van de geheime dossiers is vanaf vandaag te zien in het Nationaal Archief in Den Haag. Op 4 oktober 1992 stortte een vrachtvliegtuig neer op twee flats in de Amsterdamse Belmer. 43 mensen kwamen om het leven. Er rijden vanochtend geen bussen, trams en metro's in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Werknemers in het stadsvervoer staken voor het behoud van het vroegpensioen. Het OV in de drie steden ligt stil tot 8 uur vanochtend. In Amsterdam vaart de pont over het ei wel... Ook in andere sectoren wordt actie gevoerd voor behoud van het vroegpensioen. Op dit moment is er een tijdelijke regeling... waarmee mensen met zwaar werk drie jaar eerder met pensioen kunnen. De regeling loopt eind volgend jaar af. Een permanente regeling is er nog niet. Zowel Rusland als Oekraïne melden vanochtend vroeg droneaanvallen over en weer. De gouverneur van de regio Moskou zegt dat er door de droneaanval van Oekraïne een kind om het leven is gekomen. Het Oekraïense leger meldt niet veel later een Russische aanval met meerdere drones op Kiev. Deze zijn door de luchtafweer afgeslagen. De Amerikaanse acteur James Earl Jones is overleden. Jones leende zijn onmiskenbare diepe stemgeluid aan vele films en personages... onder wie Darth Vader in Star Wars en Mufasa in The Lion King. Jones speelde in bijna 200 producties en won alle grote Amerikaanse entertainmentprijzen.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 Are you telling me? Have you ever flown on G5 from London to a beat You gotta have cake too. You'll have Sundays with your key times. You'll see Venus and Serena in the Wimbledon arena. dog style. I'm not sure I'm vrij en doe de dingen die ik doe met mijn ogen dicht.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 Er rijden vanochtend geen bussen, trams metro's in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Werknemers in het stadsvervoer staken voor het behoud van het vroegpensioen. Het OV in de drie steden ligt stil tot 8 uur vanochtend. De Amerikaanse acteur James Earl Jones is overleden. Jones leende zijn onmiskenbare diepe stemgeluid aan vele films en personages... onder wie Darth Vader in de Star Wars films en Mufasa in The Lion King. Het weer, de dag start op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het westen regen.